Die heeft inderdaad gezegd eh, dat er geen gesprek heeft plaatsgevonden... en dat het eh, ja, een verzinsel is. En eh, dat je maar eens weer ziet dat zelfs gezaghebbende, gezaghebbende media zoals de Washington post dat die af en toe dingen publiceren... die niet eh, in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. De Washington Post wist zelfs waarover het gesprek ging. De oorlog in Oekraïne. Trump zei eerder dat hij die snel zou beëindigen als hij opnieuw president zou worden. In Den Haag is de ministerraad begonnen. Daar zal het vooral gaan over de rellen van vorige week in Amsterdam. Supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv werden belaagd en mishandeld. Het kabinet werkt aan een nationaal plan tegen antisemitisme. Waarschijnlijk is dat vrijdag af en horen we er dan meer over. Veel schade na een explosie in een appartementencomplex in Rotterdam. De brokstukken vlogen alle kanten op, zegt deze verslaggever van Rijnmond. De voorplaats van de brievenbussen, waar dus de brievenbussen in zit... die is eigenlijk tientallen meters uit de woning gevlogen... en in een grasveld iets verderop beland. Eh, de politie die raapt nu nog alle brokstukken eigenlijk van, eh, van de straat bij elkaar. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook nog niemand opgepakt. Zaterdag komt Sinterklaas aan in Nederland. En daarom begint vandaag het Sinterklaasjournaal weer. Met dit jaar Merel Westrik als presentator. Omdat Diewertje Blok nog aan het herstellen is van een neusamputatie. Het is natuurlijk eigenlijk het Sinterklaasjournaal met Diewertje Blok. Ja, maar dit jaar dus even niet. Maar ik kan wel nou mooi even jouw succes wensen daar. En iedereen bedanken voor al die hele lieve brieven en tekeningen. En weet ik wat allemaal die naar mij zijn opgestuurd omdat ik ziek ben. Dat heeft heel erg geholpen. Nou, mooi. Bij deze. Vanaf maandag op ZEP het Sinterklaasjournaal. Met Merel Westrik. de intocht is, als alles goed gaat natuurlijk, zaterdag in Vianen. En het Sinterklaasjournaal is elke avond om 6 uur op NPO 3. Het weer, regelmatig zon vandaag, maar er valt ook af en toe een bui. Het wordt vanmiddag maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen Schiphol en Knopend De Nieuwe Meer 8 kilometer met 10 minuten vertraging.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 Bij Israëlische aanvallen in het midden en noorden van de Gazastrook... zijn zeker elf mensen gedood. Dat meldt persbureau Reuters op basis van artsen in Gaza. Er werd onder meer een ziekenhuis beschoten door een drone. Daarbij vielen ook drie gewonden. In Pakistan zijn scholen en openbare ruimtes gesloten vanwege hevige smok. Mensen in het oosten van het land krijgen het advies om binnen te blijven. Ziekenhuizen liggen vol met mensen met ademhalingsproblemen. Rusland spreekt tegen dat Donald Trump na de verkiezingen heeft gebeld met president Poetin. Volgens de Washington Post spraken de twee elkaar over de oorlog in Oekraïne, maar het Kremlin noemt het onzin. Het weer wisselvallig en er staat vanmiddag een stevige wind, vooral aan zee. Het wordt een graad of 13. Because my dreams are bursting at the seams. Dancing easy. Dancing easy. Close your eyes and you'll find when the rhythm takes over your mind. We'll be swaying, music playing, dancing easy. Anytime, standing anytime, any place, anywhere. There's a magical world we can share. In a new world, me and you, girl, dancing easy.